uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Orkaan Patricia is aan land gekomen in Mexico. Rond 1 uur vannacht bereikte de orkaan Punta Perula aan de Mexicaanse westkust... zo'n 150 kilometer ten zuiden van de badplaats Puerto Vallarta. Op sommige plaatsen zijn straten blank komen te staan... en er zijn meldingen van kleine aardverschuivingen. Berichten over grote verwoestingen zijn er nog niet. Uit voorzorg werden gisteren al 15.000 toeristen geëvacueerd uit Puerto Vallarta. Veel mensen zijn naar het binnenland gereisd om een veilig onderkomen te vinden. Anderen schuilen in opvangplekken in de buurt. Voordat Patricia aan land kwam werden windsnelheden van meer dan 250 km per uur gemeten. De storm is de zwaarste ooit op het westelijke halfrond. Amerikaanse strijdkrachten zullen vaker bliksemacties uitvoeren tegen islamitische staten als dat nodig is. Een voorbeeld van zo'n actie is de aanval op een IS-gevangenis in Noord-Irak afgelopen donderdag. Daar werden 70 gevangenen bevrijd die volgens de Amerikanen binnenkort allemaal zouden worden geëxecuteerd. Minister Carter van Defensie zei dat de Amerikanen in de toekomst vaker dit soort operaties tegen IS zullen uitvoeren. Het aantal mensen dat is omgekomen bij het Amerikaanse bombardement op een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Kunduz is naar boven bijgesteld. Volgens de hulporganisatie zijn er in totaal 30 mensen omgekomen. Onder de doden zijn 13 medewerkers en 10 patiënten. Zeven lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. Ook zijn nog tientallen medewerkers en patiënten gewond. Het ziekenhuis in Afghanistan werd begin deze maand getroffen door een luchtaanval. Volgens de Afghanen waren er Taliban-strijders in het gebouw... maar de Amerikaanse bevelhebber sprak later van een vergissing. Het weer, veel bewolking bij de minima rond de 10 graden. Overdag opnieuw veel bewolking, in het oosten misschien nog wat zon.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 sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm. September face. He knew that he was there on the case.